uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brazilië zijn drie aanhangers van oud-president Bolsonaro veroordeeld voor het bestormen van het parlement. Ze kregen celstraffen van 14 tot 17 jaar. Het zijn de eerste drie veroordelingen voor de massale aanval op het Braziliaanse parlement, het presidentieel paleis en het Hoge Rechtshof in januari. Dat was een week nadat de pas gekozen linkse president Lula de macht had overgenomen van de rechtse Bolsonaro. In totaal werden 1500 bestormers opgepakt. De meeste zijn inmiddels weer vrij. KPN mag concurrent Ufone nog niet overnemen. De autoriteit Consument en Markt wil eerst meer onderzoek doen naar de overname. Ufone is een goedkope aanbieder van mobiele telefonie en internet, net als KPN-dochter Simio. De toezichthouder wil onderzoeken of KPN door de overname niet te machtig wordt in het goedkope marktsegment. KPN wil 200 miljoen euro betalen voor Ufone dat meer dan een half miljoen klanten heeft. Er is meer onderzoek nodig naar technische mogelijkheden om de zon te dimmen. Dat adviseert een internationale commissie, de Climate Overshoot Commission. Voorlopig mogen landen of bedrijven geen grootschalige experimenten doen... om bijvoorbeeld wolken witter te maken, waardoor ze meer zonlicht reflecteren... of om stofdeeltjes in de atmosfeer te pompen om zonlicht tegen te houden. Maar onderzoek hiernaar is wel nodig, zegt de commissie. Vooral als het op andere manieren niet lukt om de opwarming van de aarde... tot maximaal anderhalve graad te beperken. Technieken om de zon te dimmen zijn omstreden. Ze zouden gevaarlijk kunnen zijn en een excuus kunnen vormen om door te gaan met de uitstoot van broeikasgassen. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 7 en 11 graden. Lokaal kan het mistig zijn.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 Around midnight, I heard him shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, who is he? She mumbled low said, baby, don't you lie to me no more.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 ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. meel is blijven verbrand. Lekker weer gebakken, laat die boel maar zakken. Wie wordt kampioen, Wie gaat het nou weer doen. De Formule 1, de Formule 1, ja daar ze zitten vol. Iedereen gaat uit zijn bol.